FM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland en die staat op de A10 Noord bij Amsterdam. Tussen afrit Watergraafsmeer en Zeeburg is een ongeluk gebeurd. De afrit en twee rijstokers zijn daar dicht.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 goedemorgen luisteraars. Welkom bij ZFM Jazz op 8 december alweer. Samenstelling en presentatie Alco Beuving. Ja, de man met de lange rode jas is reeds vertrokken... en de volgende man in zijn rode pak staat klaar. Dus de hoogste tijd voor kerstmuziek, zou ik bijna zeggen. Op deze ja, beetje druilige zondagochtend, buitentemperatuur zo rond de 6 graden. Echt eh, weer om even naar wat winterse muziek te gaan luisteren. Nou, volgens mij hebben bijna alle jazzmuzikanten ooit wel eh, jazzmuziek op de plaat eh, gezet. Dus ja, ik beperk me, nou, ook wel een paar andere tussendoor maar heel veel kerstmuziek. Maar dan niet de kerstmuziek die eh, op die ene zender... waar ze maar 50 kerstplaatjes hebben die ze de hele dag draaien. Dus het is een breed aanbod van allerlei leuke, mooie, fraaie kerstmuziek... En tussendoor ook nog wel wat nieuwere eh, ja, CD, jazz-cd's natuurlijk. Uh, eens even kijken. Dit is een, leuk nummer van Lee Rittenhauer. En dat is eh, een heel bekend nummer. Have Yourself a Merry Christmas. Lee Rittenhauer een, komt uit de smooth Jazz Hoek en speelt gitaar. <clears throat> zondagochtendklanken... en allemaal in het teken van de, uh, uh, ja, de kerstjazz, zou ik bijna zeggen. Eh, heel, veel mensen vinden kerstmuziek leuk... maar ook heel veel mensen haten die kerstmuziek... omdat je altijd steeds dezelfde hoort. En dit is natuurlijk eentje uit dat raadje die je altijd hoort. Een onbekendere is deze van... ja, Pentatonix heet dat groepje zangers. En die, volgens mij is dat een van de clubs die de meeste kerstcd's hebben uitgebracht. En op de, de Pentatonix, de, de Best Christmas, volgens mij is het in 2019, vond ik dit nummertje. En dat vond ik zelf een, een, eh, een hele mooie. Dus even kijken hoor, waar ik hem heb staan. Pentatonix, deze, prachtig. Iedereen kent hem. believe ja, niet echt een specifiek kerstlied... maar het past wel op deze kerstcd. En, eh, eh, een beetje a cappella, een beetje gewoon a cappella gezongen. me ook een beetje aan Jacob Collier denken. Die, eh, dat wonderkind zou ik bijna zeggen. Maar dit spreekt mij ook wel aan een heel bekend nummertje wat je eigenlijk nooit op de radio hoort... is het nummer van Nat King Cole. Maar dit een keer in de uitvoering van El Giro... die ooit eens een kerstcd gemaakt heeft. Ik weet niet meer, 2005, 2008, ik weet niet meer precies. Eh, Little Christmas Tree. little Christmas tree. No one to buy you, give yourself to me. You're worth your weight in precious gold, you see. My little Christmas tree. Christmas tree. I'll make you sparkle, just you wait and see. My little Christmas tree. I'll put some tinsel in your hair, and you'll find there's a strange new change you've never seen. I'll buy De kassen vol kerstbomen, in pot eh, gezaagd, weet ik veel allemaal. Allerlei verschillende soorten. En eh, een little Christmas tree. Maar ze zijn ook eh, tot de grote reuze van 50 euro, zou ik bijna zeggen, of duurder. Maar ja, misschien ben je al bezig met het versieren van je kerstbomen. Want zo langzamerhand gaat de tijd dringen. Eh, we zijn bezig met kerstmuziek. Eh, kerstmuziek die je eigenlijk weinig of niet op de radio hoort. Maar we bij ZFM toch draaien. Eh, we, we, wisselen bekende nummers af. ik ga nu bijvoorbeeld iets laten horen van Jingle All The Way. Dat is een hele bekende. Maar in de uitvoering van Bella Fleck en de Flecktones. Daar ben ik nog een tijd gek van geweest. Dat ik alle cd'tjes van hen kocht. komt ie. Bella Fleck van, de, eh, van het album Jingle All The Way, The Christmas Song. de Christmas Song, Bella Fleck en de Flecktones. Nou, een van die Flecktones is Victor Wooten. Dat is de bassist. Die heeft volgens mij ook al zelf wat aardig wat eh, cd's gemaakt. Mooie uitvoering van dit nummer. En totaal anders dan je over het algemeen hoort. Eh, dan kom ik bij wat... Ik heb ook wat Canadese jazzzangeressen op het eh, lijstje gezet. En een van die is Diane Parton. En die heeft mooie muziek gemaakt. En een van die... dat komt van een eh, kerstcd'tje eh, van haar. Christmas Kiss heet dat cd'tje. En eh, daarvan draai ik het, ja, het, gelijknamige nummer, Christmas Kiss. Eh, mooi nummer. Dan Thompson op bas, piano of vibrafoon. En eh, eh, Guido Basso, trompetist. En Rex Wager is de gitarist. En de zang wordt gedaan door Diana Parton haarzelf. Het is trouwens een mooie cd. Het is wel een kerstachtige cd, maar je kan hem eigenlijk het hele jaar draaien, zou ik zeggen. Diane Parton komt die. Diane Parton... Christmas Kiss. Snowflakes fall, cold winds blow. Outside it's winter white, and there's nowhere else I'd rather be tonight. The kids upstairs are in their beds, all tucked in warm and tight, and they dream of reindeer flying through the night. van Diana Parton. CD uit 2012 en volledig goedgekeurd door de Vereniging van Kerstmuziekliefhebbers. Eh, tijd voor iets heel anders. Kerst is natuurlijk een tijd van vrolijkheid. Maar kerst kan ook, eh, ja, die winterperiode is voor sommige mensen ook heel zwaar, zou ik bijna zeggen. En je hebt dan de kerstdepressie, eh, de stress dat je moet voldoen aan de eisen van je omgeving. Eh, het inrichten van je huis, meedoen of social media. Kortom, eh, van alles die de stress kan opleveren. Eh, depressie is ook een bekend verschijnsel... wat in de donkere dagen van december de kop opsteekt. En ja, daar zijn dus ook wel nummers over gemaakt. Bijvoorbeeld van Mark Isom, een trompetist, toetsenist... ook bekend vanuit de film. Hij heeft veel filmmuziek gecomponeerd. En die heeft een nummertje, The Holiday Blues, komt uit de film... Ik weet niet meer hoe die film heet, maar het is een mooi nummer. Luister en geniet. duistere gevoelens in eh, eh, december... waar sommige mensen wel last van kunnen hebben. En eh, wat sommige mensen in de geestelijke gezondheidszorg... ook wat meer werk oplevert in deze dagen. De druk van december. De Holiday Blues van Mark Isham. Um, ehm, ja, dan we daar iets vrolijker tegenover met een big band... dat is de Wonderful Christmas Time heet de van het Treintje Oosterhuis en de Jazz Orchestra of het Concertgebouw. En zij zingt een nummer met uh, Alan Clark. Baby, It's Cold Outside. Iedereen kent dit nummer. Heel bekend. has been, been hoping that you so very nice. I'll hold your hands there just like my mother will start to worry.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 At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting? I really can't stay. Baby, don't hold out. worship, there's a deep een echte big band kerstalbum. Eh, het koperwerk wat eh, prachtig kleurt bij de volle, stevige en toch soepele stem van eh, Treintje Oosterhuis. mooie kerstidee, wederom goedgekeurd door de vereniging van, ja, ik zou bijna zeggen, liefhebbers van jazz, kerstmuziek. bravo, Treintje Oosterhuis, dit jaar 2020 en nog steeds de moeite waard. Een oude rot is Ramsey Lewis. En ja, we hebben het al over de Holiday Blues gehad, de Christmas Blues. En dat is ook eh, het volgende nummer, de Christmas Blues. Ramsey eh, Lewis. Hier heb ik hem. Christmas Blues. heerlijke muziek. Eh, dat is echt van die jazz waar, je de volgende noot gewoon voelt aankomen. Dat, eh, dat, dat, zo, dat, zit zo in elkaar. Je voelt gewoon dat het is de volgende noot. Uh, tijd voor een hele andere ritme en tijd voor iets heel anders. Dat is een, mooi kerstliedje wat je eigenlijk zelden of nooit op de radio hoort. Eh, dat is geschreven door, eh, de, gecomponeerd door Burt Bacharach. Ik moet hem even opzoeken. Dat is, even kijken waar ik die heb staan. Dit staat zelf. Oh, oh ja, hier heb ik hem. Dat gaat over The Bell That Couldn't Jingle volgens mij is het uit 50 jaren. Maar het staat onder andere op een kerstdeetje. De Christmas album van Herb Albert en de Tijuana Brass Band. Komt-ie, de bel dat Koeden Jingle. Mooie, mooie muzieklijntje, luister. Moeten we wel even aanklikken natuurlijk. Ja, zeg, waarom doet hij niks? de ritmewisselingen en de bekende Herb Backrack trompetjes zitten er allemaal in. Een nummer uit 50 jaren. Uh, Herb Albert heeft het in 1988 op een cd'tje gezet. Maar eh, absoluut de moeite waard gezien qua compositie. Eh, tijd voor iets rustigers, wat bij de zondagochtend past. Laila Bialy heeft een mooie cd uitgebracht, Winter Songs. En daar staat deze op, de Winter Waltz. Echt een cd 2024. Laila Bialy. Prachtig, ben ik een enorme supporter van. Ali is een uh, Canadese eh, jazzzangeres eh, en pianiste. Redelijk bekend daar. En ja, eigenlijk ook wel hier in Nederland. Want ze maakt hele mooie dingen. En deze cd Wintersongs is echt een aanrader. Prachtige muziek met nummer Snow wat erop staat. Fantastisch. Maar goed, ik heb deze keer gekozen voor de Winter Waltz. dan wordt het tijd om toch iets anders te gaan draaien. En dan kom ik bij de New York Voices uit Holiday for Strings. Van de cd Let It Snow. cd'tje 2013. New York Voices. I see you smile at me, I hear a haunting melody, and I surrender to the tender thrill it brings. A holiday for strings, sweet music all around me. Softly as the song begins, I hear a host of violins, or can it only be my lonely heart that sings? A holiday for strings, because your love has found me. Through the night, a love song fills the air. I hear it everywhere, so sweetly, telling me I'm yours completely. Breezes sigh, a newborn rhapsody. When you are close to me, there's music. Never heard such lovely music gone, it fades away. But when we meet, I hear it play as from above. A song of love comes sweet and clear. Whenever you are near, the angels play a holiday for streets Through the night, a love song fills. but when we meet, I hear it play as from above. A song of welcome sweet and clear. Whenever you are near, the angels play a holiday for strings. Ja, vrolijk en leuk leuk is ook het volgende. Dat is wederom een eh, Canadese jazzzangeres, Barbara eh, Lika. En eh, die heeft een cd'tje uitgebracht 2015, Christmas Present. Er staat een leuk nummertje op. What do bad girls get? Ja, de meeste mensen hebben misschien al Sinterklaas gevierd. Maar er zijn natuurlijk ook altijd nog mensen die met kerst dat feest van de pakjes vieren. En ja, dan is eigenlijk de vraag, what do bad girls get? En die vraag wordt gesteld door Barbara Lika. Christmas, but Santa, what do bad girls get? Do you cross me off your list for flirting and for teasing? Well, I pouted and I cried, but I had a real good reason. Oh, I got a burning question. Tell me once, you know I won't forget girls get toys for Christmas, but Santa, what do bad girls? doesn't go with my dress. Ja, Barbara Lika eh, uit Toronto, Canada, jazzzangeres. Eh, eh, leuke, leuke kerstcd trouwens ook. wederom goedgekeurd Ehm, ja, er is dus heel veel kerstmuziek die je eigenlijk zelden of nooit op de radio hoort. En, eh, dat is zonde, want er zitten uh, juweeltjes tussen. Zoals ook bijvoorbeeld eh, Niels Landgren. dat is een bekende Zweedse trombonist en bandleider... die met werkelijk iedereen gespeeld heeft, van Herbie Hancock tot ABBA. En die maakt eigenlijk heel vaak kerstalbums. Een soort serie. En dit heb ik... Eh, eh, Niels Logren met zijn eh, vrienden heet dat altijd. Ik ga eens even opzoeken waar ik dat neergezet. Ik heb het wel ergens... Oh, hier heb ik hem. Christmas with my friends. Dit is uit 2008. En uh, Candlelight Carol. Mooi nummertje. Luister en geniet. on the water. How do Ja, mooi gezongen. Eh, het eerste uur zit er alweer bijna op. We hebben kerstmuziek centraal staan. Allerlei klanken die je niet zo vaak op de radio hoort. Of eigenlijk nooit. En eh, ja, dat is ook wel eens de moeite waard. Eh, even kijken wat we nog hebben voor het laatste uur. Gregory. Hier. Someday at Christmas, Gregory Porter. We gaan eruit. Ik hoop dat je twee uur mee blijft luisteren... want er staan nog steeds mooie kerstmuziek klaar... maar ook een paar nieuwe kerst een paar andere cd's. Gregory Porter, tot de klok van 11 uur.